บุ๊กทูยี่สิบสามดรีนทเวนติดรีนทเวนติกการเรียนภาษาต่างชาติ vreemde talen leren vreemde talen leren คุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ Waar heeft u Spaans geleerd? Waar heeft u Spaans geleerd? คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะ Kunt u ook Portugees spreken? Kunt u ook Portugees spreken? Ka, ค่ะ ka. Ja, en ik kan ook wat Italiaans. Ja, en ik kan ook wat Italiaans. ดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมาก Ik vind dat u zeer goed spreekt. Ik vind dat u zeer goed spreekt. ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมาก De talen lijken op elkaar. De talen lijken op elkaar. ดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดี ik kan ze goed verstaan. Ik kan ze goed verstaan. Maar spreken en schrijven is moeilijk. Maar spreken en schrijven is moeilijk. Ik maak nog veel fouten. Ik maak nog veel fouten. ทุกครั้ง โปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะ Wilt u mij alstublieft corrigeren? Wilt u mij alstublieft corrigeren? การออกเสียงของคุณดีมาก Uw accent is ook zeer goed. Uw accent is ook zeer goed. คุณมีสำเนียงนิดหน่อย U heeft een licht accent. U heeft een licht accent. คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน Men hoort waar u vandaan komt. Men hoort waar u vandaan komt. ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะ Wat is uw moedertaal? Wat is uw moedertaal? คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะ Bent u een taalkursus aan het volgen? Bent u een taalkursus aan het volgen? คุณใช้หนังสือเรียนเล่มไหนคะ Welk lesmateriaal gebruikt u? Welk lesmateriaal gebruikt u? ตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะ Ik weet zo direct niet hoe het heet. Ik weet zo direct niet hoe het heet. ดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะ De titel schiet me niet te binnen. De titel schiet me niet te binnen. ดิฉันลืมไปแล้วค่ะ Ik ben het vergeten. Ik ben het vergeten.